Jij was in de ban van bezetenheid. Wist hoeveel je van en hield. Tot op zekere dag het geluk opeens eens verdwenen was. ging haast even snel als dat het kwam. Veeg alle scherven van je leven aan en start gewoon opnieuw. Vergeet degene waarvan je hield. Hij was jou niet waard. Veeg alle scherven van je leven af. En denk, ik ga ervoor. Wie weet nog voor de morgen komt ben je opnieuw verliefd. Jij moet niet zo klein en onzeker zijn. Jij ziet alles nu als grauw. Leef weet en vertrouw. Je weet dat dit jouw noodlot is. Morgen is jouw humeur weer stralend blauw. Veeg alle scherven van je leven aan en start gewoon opnieuw. Vergeet degene waarvan je hield. Hij was jou niet waar. Veeg alle scherven van je leven af. En denk, ik ga ervoor. Wie weet nog voor de morgen komt, ben je opnieuw verliefd. Wie weet nog voor de morgen komt, ben je opnieuw